Lot Lewin met het NOS Journaal. Na de Israëlische aanval op een ambulance gisteren zijn evacuaties uit de Gazastrook stopgezet. Dat meldt het Duitse persbureau DPA op basis van veiligheidsbronnen binnen Gaza. Volgens die bronnen worden vooral Palestijnen met een buitenlands paspoort getroffen. Die kunnen de Gazastrook via de grens met Egypte niet meer verlaten. Israël zegt de ambulance te hebben aangevallen omdat er volgens het leger leden van Hamas in zaten. Vanavond is een vliegtuig uit Cairo op vliegbasis Eindhoven geland... met aan boord 15 Nederlanders, mensen met een Nederlandse verblijfsstatus... en hun gezinsleden die vastzaten in Gaza. Een 16e Nederlander is eerder vandaag op eigen gelegenheid teruggekeerd. De groep stak donderdag vanuit Gaza de grens naar Egypte over... en kwam gisteren aan bij de Nederlandse ambassade in Cairo. De groep werd op vliegbasis Eindhoven opgewacht door minister van Buitenlandse Zaken Bruin Slot. De reizigers krijgen volgens haar medische en psychische begeleiding. De Kroatische minister van Buitenlandse Zaken Radman heeft zijn excuses aangeboden na een poging om zijn Duitse collega-minister te kussen. Dat gebeurde donderdag tijdens een bijeenkomst van de EU-ministers in Berlijn. Het voorval is op videobeelden vastgelegd en het kwam hem op veel kritiek te staan. AZ heeft bij Excelsior niet kunnen winnen. De nummer 2 in de eredivisie speelde gelijk. Het werd 1-1. Met enige moeite heeft Feyenoord in Waalwijk gewonnen van RKC. Het duel eindigde in 2-1. En PSV is nog steeds ongeslagen in de eredivisie. De club won eerder vandaag met gemak van Heracles. Het werd 6-0 in Almelo. De Eindhovenaren staan dus nog steeds bovenaan. Het weer, buien trekken over het land. In het westen kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 8. Morgen opnieuw buien, maar ook wat ruimte voor de zon. Morgenmiddag trekt de westenwind aan. Aan de kust wordt het stormachtig en het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Oost, richting Den Haag... staat een file voor Amsterdam over Amstel. De vertraging is 10 minuten, dat komt door een ongeluk.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 Dat betekent de wandeling over het strand, door de duinen in het centrum van Zandvoort. Het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws en natuurlijk de party update. Straks in het tweede uurtje DJ Mouser met zijn Global House vibe.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 Bring in the Cats, oftewel uh, Porkshop en eh, KW Griff. Maar is hoe je meer en Mix met Remind Me. Wordt het hier op CFM's Antwoord. Een hele goede avond. like this, y'all. Uh, to my man Big L, to my girl K Swift, to my man Buckshot, you already know. To my man Rob Lee, to my man Rob Brack, to my man Say What, you already know. To my man Squirrel Wide, to my girl Miss Peaches, to my man Big Bonky, you already know. To the Paradox, to the whole damn choices.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 Bruce Springsteen en de E Street Band geven volgend jaar een tweede concert... in het Goffertpark in eh, Nijmegen. Het extra optreden vindt plaats op 29 eh, juni volgend jaar. Afgelopen dinsdag werd aangekondigd dat Springsteen weer naar Nederland komt. De kaartverkoop voor de eerste show op 27 juni ging vrijdagochtend zo hard dat er een extra concert is toegevoegd. De 74-jarige zanger kampte eerder dit jaar met eh, gezondheidsproblemen... waardoor hij 23 eh, optredens in de VS eh, en Canada moest annuleren. Het optreden in het Goffertpark Park is onderdeel van een Europese tour. Het eerste concert vindt plaats op 5 mei in het Britse Cardiff. En de laatste van de 22 shows staat op 25 juli gepland in Londen. En de kaartverkoop voor het tweede deel is direct van start gegaan. Dus <laughs> als je kaarten wil hebben, ik weet niet of ze er nog zijn... maar moet je heel erg snel zijn, want ja, het eerste was al uitverkocht. Dus vandaar tweede. En als je liefhebber bent van eh, festival Zwarte Cross, die krijgt er een extra dagje bij. Volgend jaar is vrijwel het hele festivalterrein op de donderdag al open. En ook dagbezoekers zijn dan welkom. Voorheen was het alleen maar eh, in de avond en alleen maar voor de campingbezoekers. Maar nu dus eh, voor iedereen. Organisatoren de feestfabriek wil het festival toegankelijker maken voor een breder publiek. Maar kan het terrein niet groter maken dan het nu al is. Daarom is er nu op donderdag ook al muziek, theater en stuntwerk te vinden. Zo meldde de organisatie afgelopen donderdag. Het festivalterrein zal niet de hele donderdag open zijn. De organisatie laat weten dat het programma in de namiddag begint. De crossbanen en de plagenparadijs blijven tot vrijdag nog wel dicht. De uitbreiding is volgens de goed nieuws voor bezoekers. Want de ticketprijs relatief lage eh, die kunnen ze dan blijven houden. Een dagkaart voor de donderdag kost 37,50. Vrijdag, zaterdag en zondag kosten los 47,50 euro. Dus eh, ja, het scheelt toch weer even een tientje. Dus als je liefhebber bent eh, volgend jaar. Zwarte Cross van 18 tot en met 21 juli. En de kaartverkoop die begint binnenkort, namelijk op 18 november. Dus schrijf het in. Eh, in je agenda. Niet in je agenda, maar in je agenda. 18 juli tot en met 21 juli. Zwarte Cross. En de kaartverkoop dus op 18 november. En ik loop weer veel te veel. Het is tijd voor muziek. Daarvoor zit jij je radio gekluisterd. Zometeen Reza en Low Steppa. Maar eerst die Mickey Funk, The Journeyman en Anne-Marie Johnson met Wanna Be Down. music, world renowned DJs in the mix, and a 411 on where the party's at. Only on ZFM. Right. Nightwalk main stage. Playing all the hits, all the hits on ZFM's Nightwalk. meteen steeds horen muziek van eh, Sven uh, en Dario Diantis met Where is the Music. En daarvoor race aan Low Stepper met Closer. En zo wordt het even tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag 4 november 2023. En zoals altijd ben je welkom op zaterdagavond in eh, de Escape. Het wekelijks feestje Brainwash begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En de line-up is in handen van onze eigen Zandvoortse Raimundo. En hij is natuurlijk van de partij. Hij draait er eh, achter de deks. En vanavond heeft hij uitgenodigd Lucas Veen en Michael Toulousa. Dat is vanavond in de Escape eh, het wekelijkse feestje Brainwash. Als we doorlopen komen we bij Club R. Daar is vanavond Throwback, afgekort THRWBCK. Dat begint eh, als vanouds om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Niet tot half 5, maar tot 5 uur weer. En dat is natuurlijk hip-hop en RB wat ze draaien in eh, Club R. En voor meer informatie check even de website thrwbck.nl. Dus gewoon afgekort Throwback, hè. Of r.nl, daar vind je al die informatie. En nog een wekelijks feest in de Melkweg vanavond, Encore. En dat begint zoals altijd rond de klok van middernacht. Het duurt tot 5 5 uur in de ochtend. In de Melkweg wekelijks feestje Encore. En dat is ook hip-hop en RB. Home of hip-hop en RB wel te verstaan. En voor meer informatie aan elkaar geschreven: encoreamsterdam.nl. En eh, de line-up is uh, eh, Join, Mathieu en Prime. En hosted bij MC Kama. Vanavond dus eh, hip-hop en RB. Wekelijks feestje Encore in de Melkweg in Amsterdam. En nog een leuk feestje vanavond in de thuishaven. Ben Sterling, Benny Rodriguez, Mannix, Alice en more En het is vanmiddag begonnen om 1 uur. En het duurt tot, tot 11 uur vanavond. Thuisavondterrein, uh, dat zit bij eh, Sloterdijk. Zoek Als je op die ring A5 rijdt, dan, eh, dan kan je het meestal wel zien als ze het outdoor gedeeld hebben. Voor meer informatie checken we de website thuishaven.nl. Daar vind je al die informatie. En vandaag onder andere Ben Sterling, Benny Rodriguez, Mannix, Alcy Lorien, Hidden van Wee. En het duurt allemaal nog tot 11 uur vanavond. En dan gaan wij door met muziek. De warming-up voor jouw stapavond. Dat doen we met uh, Ofaya, featuring Dope Earth Alien met Tempo. go. Do what you do, what you do, what you do, what you do. Hit the tempo. what's for you, it's for you, it's for you, it's for you. Hit the tempo. Just do what you do, what you do, what you do, what you do. Hit the tempo. This what's for you, it's for you, it's for you, it's for you. Hit the tempo. Just do what you do, what you do, what you do, what you do. Hit the tempo. This what's for you, it's for you, it's for you, it's for you. Hit the tempo. Just do what you do, what you do, what you do, what you do. Hit the tempo. This what's for you, it's for you, it's for you. Your hookup to the hottest party vibes across the Netherlands the This is the Nightwalk Main Stage. Only on CFM. show, The Nightwalk Main Stage. Zandvoort. Zaterdagavond de Nightwalk wordt de muziek van Daniel Steinberg met Our House. En daarvoor Grant Nelson en Lindsay Moore met Hurt En eh, zo wordt even tijd voor eh, de Nightwalk 10. Welke plaatsen er erg populair? In de clubs, op de festivals en op de indoor. Ja, de indoor festivals. In de clubs, op de radio en op de streams. He, want eh, in Nederland, de festivals, het is toch een beetje koud op dit moment. Hè? Beetje onguur weer, het is herfst. We hadden voor een week een stevige storm, dus hè, dan wil je liever binnen blijven. Deze week op 10 Kashmir Dajé met Brighter Days in de Marco Lies remix. Op 9 Prog and Fish met Everyday People. Op 8 Live on Planets en Makes met Downstream. Op 7 Asel met The Edge. Op 6 Nick van Julie met On My Mind. Op 5 Peggy Gao It Goes Like Na Na Na Na. Op 4 Mark Knight, Green Velvet en James Hur met de plaat die we als opening draaiden voor je. The Greatest Thing Alive. Op 3 Fisher en ik met Take It Off. Op 2 Mochak met Jealous. En deze week voor de tweede week op 1 Cassim met Love Desire. In die extended mix daar heb je vorige week gehoord. Ik heb andere muziek voor je. Nu op CFM Zandvoort op de radio in de Nightwalk Mainstage. Antoon Clamaran met My House. Je hoort hem in de Daniel Dash remix. is our legacy. Look at me. No hurry, no rush.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 Voor u nog even muziek. Zometeen nog James Cole, Kevin McKay met Somebody That I Used To Know. Oude gouden klassieker in een nieuw jasje gestoken. Maar eerst hier eh, Mr. M. Rodriguez met de belter. Ik zeg tot zometeen na de break.